liggen, liggen, anders kun je niets. Donder nu maar op, ga nu maar gauw. Liggen, liggen, liggen, anders kun je niets. Als zij steeds, ik alleen van jou. Ik heb je nu betrapt met die andere vent. Vaak heeft hij jou in ons best verwend. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Toen ga maar weg, altijd me verdriet waren toch gelukkig met z'n twee. Ik dacht ik heb de ware nu gevonden, maar als ik niet kom even dicht bij mij. Je had altijd een en zij vaak nee. Liefje, liefje, liefje, anders kun je niets. Kom er nu maar op, ga nu maar gauw. Liefje, liefje, liefje, anders kun je niets. Als zij steeds, ik hou alleen Vaak heeft hij jou in ons westerwest. Liegen, lieve liegen, anders kun je niet. Toen ga maar weg als de Ik had heel hard gewerkt en was vroeg thuis. Daar stond een vreemde auto voor ons huis. Ik zette zacht de voordeur op een kier. Ja, jullie twee, die hadden zo'n plezier. Het is voor jou te laat, dus gooi ik jou op straat. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Zonder nu maar op, ga nu maar gauw. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Als er ik steeds, ik hou alleen van jou. Ik heb je nu getrapt met die andere vent. Hoe vaak heeft hij jou in ons bed verwend? Liegen, liegen, liegen, anders kun je gaan, maar er is altijd verdriet. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Kom er nu maar op, ga nu maar gauw. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Al zeg je steeds, ik hou alleen van jou. Ik heb je nu betrapt met die andere vent. Hoe vaak heeft hij jou in ons bed verwend? liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Toe ga maar weg als het me verdient. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Donder nu maar op, ga nu maar val. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Als zeg steeds, ik hou alleen van jou. Ik heb je nu betrapt met die andere vent. Vaak heeft hij jou in ons bed Liegen, liegen, liegen, anders kun je niets. Toe ga maar weg als het me verdriet. Liegen, liegen, liegen, anders kun je niet. Toe ga maar weg als me verdriet.